Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder stonden er zo weinig huizen te koop. Volgens makelaars waren het er begin dit jaar 17.500. Door het karige aanbod hebben kopers gemiddeld maar keuze uit ongeveer twee huizen. De krapte zorgt er ook voor dat de prijzen voor een koophuis door het dak knallen. Gemiddeld tik je nu bijna 4 ton af voor een huis. Nieuwbouwhuizen zijn nog een tandje duurder. Die gaan al richting de 4,5. Er komt een meldplicht voor seksuele intimidatie op scholen. Mijn collega's van Stories ontdekten dat best veel leerlingen dat meemaken. Maar als ze het melden, wordt er lang niet altijd iets mee gedaan. Dit meisje stapte naar de vertrouwenspersoon. En het was heel fijn om het haar te vertellen. Ze stelde ons heel erg gerust. Um, ehm, ze vond het heel knap dat we het verhaal kwam vertellen wat er is gebeurd. En dat zou ze dan doorgeven aan ehm, ja, een deelschoolleider. Na een week hoorden we niks. Ik heb nog gevraagd. Ik heb nagevraagd. Maar volgens nooit meer iets gehoord. Nee, ik ben gewoon voornamelijk ja, op dit moment gewoon een beetje boos dat ze er niks mee hebben gedaan. En dat mag niet gebeuren, vindt minister Slop van Onderwijs. Dus moet de school voortaan naar de inspectie stappen. De Tweede Kamer wordt nu weer bijgepraat over corona. Het RIVM en de GGD vertellen hoe Nederland ervoor staat. Er is straks ook nog een debat. Daarin gaat het over het vaccineren en over het openingsplan van het kabinet... waarmee stap voor stap de coronaregels weer wat kunnen worden losgelaten. Supporters van Vitesse zijn klaar voor de bekerfinale van zondag. Om hun clubje te steunen gingen ze gisteravond de John Frosbrug in Arnhem op. Ze hingen een enorm spandoek op en staken vuurwerk af. Ja, la, la, la, la, Het was niet alleen maar feest. Een deel van de supporters zong een helaas bekende anti-jodenleus. De bekerfinale is zondag tegen Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft bijna overal droog. Het is vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 say spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey.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 You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.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 just you and me. Now let's ride. I need a girl to ride, ride, ride me.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 ZFM. Here we can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 哈哈。 ZFM.